uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of er nog meer intensive care bedden kunnen worden gecreëerd. Komend weekende zijn er naar verwachting 2400 bedden, maar mogelijk zijn dat er niet genoeg. In het debat over de coronacrisis pleit de PvdA-leider Ascher voor 3000 IC-bedden. En de VVD is het daarmee eens. Het CDA wil dat alle passagiers op vluchten uit corona-brandhaarden, zoals New York, worden gescreend op coronasymptomen. En in het debat pleitte GroenLinks-leider Klaver voor een verbod op kerkdiensten en andere religieuze bijeenkomsten. Ook wil hij van het kabinet weten of het niet helemaal verboden moet worden om in de meivakantie op vakantie te gaan. Groot-Brittannië. Het eh, aantal doden daar is door het coronavirus gestegen met 563. Het totaal aantal doden is nu 2300. Er zijn bijna 30.000 besmettingsgevallen geregistreerd... en dat waren er gisteren nog maar ruim 25.000. Groot-Brittannië is lang terughoudend geweest... met maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Artsen zijn daar boos over en denken dat dat heeft geresulteerd... in de grote golf patiënten. Het is volgens de artsen de vraag of het land genoeg ziekenhuis en IC bedden zal hebben. In grote steden zoals Londen, Glasgow en Manchester worden in allerijl ruimtes zoals congrescentra omgebouwd om als ziekenhuis te dienen. En de gaswinning bij Eesveen in Overijssel mag worden uitgebreid. Er was veel verzet tegen de ingebruikname van een tweede boorput. Maar de Raad van State heeft de bezwaren van tafel geveegd. De bezwaarmakers zijn bang voor schade, net als in Groningen. Maar volgens de Raad van State is de kans op aardbevingen niet zo groot... omdat het gasveld bij Eesveen relatief klein is. Het weer, steeds meer bewolking, maar in het zuidoosten is het tot laat in de middag nog vrij zonnig. Lokaal een buitje, het wordt 8 tot 11 graden. Morgen af en toe zon, af en toe een bui en 10 graden.